Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het tellen van de stemmen begonnen. De afgelopen twee dagen konden 52 miljoen Egyptenaren hun stem uitbrengen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Naar schatting de helft van hen heeft dat gedaan. Ze konden kiezen tussen 12 kandidaten. Het is niet duidelijk wanneer de uitslag bekend wordt. De moslimbroederschap zegt dat haar kandidaat Mohamed Morsi aan kop gaat. De partij baseert zich op eigen peilingen. Als geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen krijgt, volgt er een beslissende tweede ronde op 16 en 17 juni. De Amerikaanse Senaat heeft de financiële hulp aan Pakistan met 33 miljoen dollar gekort. De senatoren protesteren daarmee tegen de straf die een Pakistaanse arts heeft gekregen wegens hoogverraad. De arts moet 33 jaar cel in omdat hij heeft geholpen bij het zoeken naar Osama Bin Laden en was in Abbottabad een vaccinatieprogramma begonnen om DNA-materiaal te verzamelen. Daarmee wilde hij de CIA zekerheid geven over het verblijf van Bin Laden in Abbottabad, wat hem overigens niet lukte. De Amerikaanse senatoren zijn kwaad dat de arts daarvoor wordt gestraft. Ze korten de hulp aan Pakistan met een miljoen dollar voor ieder jaar dat de man de gevangenis in moet. Het leger van Jemen heeft naar eigen zeggen 35 strijders van Al-Qaeda gedood. Dat gebeurde in het zuiden van het land dat deels in handen is van het terreurnetwerk. Het leger heeft de strijd tegen Al-Qaeda verder opgevoerd na de zelfmoordaanslag van afgelopen maandag waarbij 96 doden vielen. Alle slachtoffers waren militairen die deelnamen aan een oefening voor een militaire parade. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland. President Hadi verklaarde daarop de oorlog aan de terroristen in zijn land.